Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroeg en restaurants op meer dan 50 plekken in Nederland willen over zes weken open. 17 januari is dat, ongeacht of dat nou akkoord is vanuit het kabinet. zeggen veel horecazaken in reactie op wat minister De Jonge heeft gezegd... dat de lockdown sowieso nog tot na half januari duurt. Ze willen hun kroeg of restaurant simpelweg niet opgeven, zegt deze woordvoerder van de horeca in Breda. Ze willen gewoon het halen. Ze hebben hun hele leven gewerkt voor een prachtige zaak... die nu zou moeten worden verkocht voor een habbekrats... omdat er natuurlijk 0,0 waarde is op moment. Dat willen ze niet. Dus ze blijven vechten, ze blijven vechten. En daarom eh, zien ze nu dus met januari in het achterhoofd absoluut geen mogelijkheid meer om eh, de eindstreep te gaan halen. En ze moeten nu ondersteund worden. Met extra geld dus en anders toch open. 19 januari is gekomen. 17 januari is gekozen omdat die datum ruim na de feestdagen ligt. De Britten hebben het Pfizer-coronavaccin te snel goedgekeurd, zegt een Europees parlementslid. Vanaf volgende week zouden de eerste Britten al een prik kunnen krijgen, maar de Europarlementariër vindt dat te snel. Hij wil wachten tot de vaccins door de Europese checks zijn. Britse medicijnexperts zeggen genoeg bewijzen te hebben dat het vaccin veilig is. Een Nederlander moet op Malta 30 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor de moord op zijn Nederlandse ex-vriendin. De vrouw werd twee jaar geleden doodgevonden bij haar appartement op Malta. Haar ex ontkende lange tijd er iets mee te maken te hebben. Maar een tijdje geleden gaf hij de moord toch toe. Ja, dit geluid ga je niet meer horen in Kudelstaart na Schiphol. Na 33 jaar valt het doek voor het plaatselijke show- en jachthoornkorps. Heeft niets te maken met corona. Ze kunnen geen jonge mensen vinden die willen meetoeteren. Het is heel moeilijk. Eh, we, hebben ze heel veel opgeleid. En vaak zodra het moment kwam dat ze ertussen mochten... dan eh, vonden ze het niet stoer genoeg meer. Kinderen komen in de puberteit. En eh, ja, dan is het niet stoer om op straat met de muziekvereniging... en dan hoeven er maar een paar vriendjes te zeggen van doe jij dat? En dan is het over. Het weer dan nog... Het gaat vanavond op meer plekken regelen, maar, regenen, maar het koelt nauwelijks af.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 PostNL zegt in een week tijd een recordaantal van 10 miljoen pakketten te hebben bezorgd. Er wordt meer besteld dan het bedrijf kan verwerken. Dat betekent dat bestelde goederen nu soms een dag later pas kunnen worden opgehaald bij aanbieders. De Russische president Poetin heeft opdracht gegeven om eind volgende week te beginnen met vaccinaties op grote schaal, meldt de staatszender. Als eerste zijn leraren en medisch personeel aan de beurt. En elf ziekenhuizen gaan patiënten, medewerkers en bezoekers stimuleren om gezonder te eten.